Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de afgelopen nacht weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Met name in de buurt van de hoofdstad Teheran. Daarbij werd het commandocentrum van het ministerie van Defensie geraakt... en een militair onderzoekscentrum. Ten noordwesten van Teheran vloog bij een bombardement een olieraffinaderij in brand. Het is niet bekend of er in Iran slachtoffers zijn gevallen. Het Israëlse leger heeft Iraniërs die in de buurt van wapenfabrieken en opslagplaatsen wonen... gewaarschuwd dat ze naar een veiliger plek moeten. Israël zegt dat de aanvallen voorlopig doorgaan. Iran zegt te stoppen met aanvallen als Israël stopt. In Steenwijkerwold in Overijssel is vannacht een dodelijk ongeluk gebeurd. Het was een eenzijdig ongeval. Een auto reed vermoedelijk eerst tegen een boom en kwam daarna in een weiland terecht... Een man van 26 kwam om het leven. De andere inzittende, ook een man van 26, ligt in het ziekenhuis... maar is niet in levensgevaar. Honderdduizenden Amerikanen zijn gisteren de straat opgegaan... om te protesteren tegen president Trump... Het thema van de demonstraties was No Kings, om te benadrukken dat niemand boven de wet staat, ook de president niet. Bij protest in Salt Lake City was een schietincident waarbij iemand zwaar gewond raakte. De demonstraties waren tegelijk met een grote militaire parade... die de president zichzelf cadeau deed voor zijn verjaardag. Officieel was de parade ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van het leger. Oud-president Sarkozy van Frankrijk raakt de belangrijkste Franse onderscheiding kwijt, de Legion d'honneur. Hij werd vorig jaar veroordeeld tot meer dan een jaar cel vanwege corruptie. En volgens de regels verlies je de onderscheiding dan automatisch. Sarkozy verliest ook zijn benoeming in de Nationale Orde van Verdiensten.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 Welkom iedereen terug. Ook alle mensen in het buitenland die luisteren. En ik heb klaar liggen Matteo Manusco met The Journey. Matteo Monusco. De Italiaan die al op jonge leeftijd samen met zijn vader op de Siciliaanse festival speelt. Hij heeft een opleiding gedaan, eh, een klassieke opleiding. En eh, heeft eh, daarna dat gecombineerd met alle mogelijke stijlen. De gypsy jazz, bebop, country, western. Hij kan alles. Het is een getalenteerde, hele getalenteerde gitarist. En hij verovert inmiddels de hele wereld. Ik ga verder met ehm, Jerome Paxton. Het is een eh, bluesartiest en hij heeft een, ehm, een album uitgebracht. Het heet Things Done Changed. En het nummer wat ik ga draaien heet Brown Bear Blues. yes you do. Spreading peace and love and good time everywhere I go. I'm just like that bear. I'm so nice and brown. I'm just like that bear. I'm so nice and brown. up high, baby, let your love come down. Are you looking for somebody to ease your mind? Looking for somebody to send chills up and down your spine? Come here, baby, don't you wanna go? And I take you somewhere you. loving with your loving boy. And he not you shake glad hand with your loving boy. And enjoy 300 pounds, I swear, of heavenly joy. Well, in the summer, you feeling fine. In the winter, you gonna be mine, oh mine, brown bear, baby. Me shaking on my bones. Every time me go to shaking, I swear all your blues is gone. hand and take me everywhere. Got my hooks in the water, my cork on top. How can I lose with all the stuff I got? Hooks in the water and my corks on top. And tell me how I'm gonna lose with the help I got. One little lesson I swear you ain't never learned. Fishing all day and I ain't gonna never get burned. That's because I'm so brown skinned. Chocolate to the bone. Oh, chocolate bell coming through. I got what it takes to make you moan and groan just like them springs on your bed. That's my cats and dogs and brown skins. My pigs and hogs is brown skin. The book I read is brown skin. I'm ah, boy and you hear that I'm brown skin. I'm ah, so glad I'm brown skin and I'm chocolate to the bone. Yeah, yeah, yeah, yeah. Joan Paxton, een uh, heerlijke bluesmuzikant met oude blues. Ik ga verder met Celeste. Celeste is ook weer een, eh, ja, een nieuwe reizende ster. Ze komt uit Engeland en ze kreeg al in 2020 de nominatie... dus het geluid van 2020 door de BBC. Ze moest toen haar debuutalbum nog uitbrengen. Dus ze ging driftig op zoek naar een, eh, naar een muzikale stijl en een album. En dat bracht ze uit en dat album heet Not Your Muse. Ze wordt vaak vergeleken met Adele en Amy Winehouse... Zelf denkt ze meer aan Ella Fitzgerald, Rita Franklin en Kendrick Lamar als haar voorbeelden. Ze komt dit jaar voor het eerst naar eh, Nederland, naar het noord Jazz Festival. En dus kunnen we het allemaal zelf horen. Het nummer wat ik ga draaien heet Not Your Muse. Ehm, nee, natuurlijk niet. Dat is het album. Het nummer wat ik ga draaien heet Love Is Back. Celeste. Love is bad. Love is bad. Love is bad. Love is bad. For a moment, there it goes. Turn around, next thing you know sun down. Feel so bored, I'm starting to realize that all the boys that I find are all trouble. I told my mother, she said, Go get your glass full. So I did, and I saw you. preference, cause I know mine. Celeste met Love is Back. Ik eh, zie de vergelijkenis wel. En ik eh, hoop dat ehm, zij beter als Amy Winehouse om kan gaan... met alle roem en druk die erbij gaat komen kijken. Als zij eh, zo doorgaat. Want ze is inderdaad een geweldige zangeres. Met een geweldig geluid. Ik ga verder met een andere bijzondere, ehm, ja, eigenlijk geen zangeres wilde ik zeggen. Maar een, een saxofoniste. Ze heet Nubia Garcia. Ze is uit 1991. En eh, ze maakt al eh, grote eh, ja, roem. Ze is een... Ehm, een ehm, ze komt uit Engeland en ze haalt haar inspiratie uit de traditionele jazz... maar het maakt een, heel, maakt een heel modern geluid ervan. Ze schrijft de muziek zelf. Arrangementen zijn rijk, genuanceerd en hebben heel veel diepgang. Ze heeft ook een verbinding met klassiek. Ze is begonnen ooit op de viool zelf. Ze speelde altviool in een jeugdorkest... voordat ze op haar tiende voor de saxofoon uh, koos. En ze laat haar eh, jazz niet opsluiten. Ze combineert allerlei prachtige stijlen. En haar muziek heeft een ziel. Dus ik heb het album ook meerdere keren geluisterd... om uit te zoeken wat ik het mooiste nummer vond. En ik vond Waterspot het mooiste nummer. Het komt van haar album Odyssey uit 2024. Nubia Garcia. Garcia. Een heel eh, bijzondere artiest met een heel bijzonder album. Ik ga verder met Avisha Cohen. Eh, hij heeft ehm, al vele albums gemaakt. heeft vele malen opgetreden op North Sea Jazz. En dit jaar speelt hij ook weer. En eh, van zijn laatste album staat natuurlijk geheel in het teken van drama in Israël op 7 oktober. alweer ruim een jaar geleden. En... Ehm, ja, die muziek eh, is prachtig. Het heeft een eh, tintje klassiek. En ik ga ervan draaien Adagio Asai. Afisha Cohen. Misha Cohen met Adagio Asai van zijn laatste album. Ik ga verder met een uh, sprongetje in stijl en in tempo. Ik ga naar Fujikase. U zal denken, Fujikase. Wie is dat? Nou, hij komt uit Japan en hij is pas 27 jaar... en hij is een van de sensaties uit, ehm, eh, uit Japan. Hij heeft ehm, een geweldige stem. Hij speelt eh, geweldig piano en hij maakt weer een combinatie van R&B en pop... en gitaar natuurlijk een, eh, een jazzstijl overheen. En natuurlijk kan je een vergelijking trekken met bijvoorbeeld Jamie Cullum. Maar gaat u vooral eerst luisteren naar een eh, nummer van zijn album Help Ever Heard Cover. Dat is het album waar hij mee eh, doorbrak. En het nummer wat ik ga draaien heet Backstabbers. Fuji Kaze uit Japan. met Backstabbers. Ik ga verder met een eh, oude bekende, Lady Blackbird. In 1921 maakte zij na de, eh, de moord op George Floyd in Amerika... een eh, cover van het nummer Blackbird van Nina Simone uit 1966. En daarmee trok ze de aandacht, want ze heeft een geweldige stem... En zij nam de titel over en noemde haarzelf voortaan Lady Blackbird. Haar echte naam is Marley Munro. Ze maakte een album dat heette Black Acid Soul. En ik denk dat het twee jaar geleden was dat ik haar op Noordje Jazz zag. En ik was echt ondersteboven geblazen vanwege niet alleen haar stem... maar ook haar live uitvoering. En dat zal nu dit jaar ook weer niet anders zijn. Ze heeft een nieuw album uitgebracht. Dat heet Slang Spirituals. En ehm, dat is een album op een hele andere stijl. Meer op gospel, maar echt de powerhouse gospel. Gaat u vooral luisteren en eh, kan je er zien op Noordcides. Ik kan het aanbevelen, want ze zal er ongetwijfeld weer een fantastische show van maken. If I Told You, Lady Blackbird. coffee at your table all alone. Do your girlfriends know you love me? About you, I feel the same. Lady Blackbird met If I Told You. Ik ga verder met Naomi Sharon. Zij is een Rotterdamse singer-songwriter. Ze groeide op in een muzikale familie. Haar vader is een producer en dj. Haar moeder en haar tante zongen en haar oom speelde allerlei instrumenten. En eigenlijk wist ze van begin af aan, van kleins af aan, dat ze in de muziek wilde. Ze deed musicalproducties, um, ehm, waar ze veel leerde, maar het, het ehm, bracht bijna haar stem om zeep. Na nou, een operatie gooide ze het om en begon ze een solo carrière. Ze nam een aantal singles op en trok de aandacht van niemand anders dan Drake. Hij nodigde haar uit in zijn studio in Toronto, Canada. En in 2023 bracht ze haar debuutalbum uit, Obsidian. En daarvan ga ik een nummer draaien dat heet Another Life. Naomi Sharon. de uit Rotterdam met een internationaal stijl. Het is een nummer wat ik normaal gesproken niet zo gauw zou draaien in CFM Jazz. Maar in het kader van Noordzee Jazz Festival, een ontdekkingstocht. Ik heb het al zo vaak gezegd. Op zo'n festival zie je dat ook terug. Allerlei stijlen, allerlei landen, culturen. En dat is ook het mooie aan zo'n eh, zo'n festival. En natuurlijk, ik hoor het zelf ook wel eens. De jazz van tegenwoordig is niet meer de jazz zoals hij in de jaren 50, 60 werd uitgebracht. De artiesten gaan aan het experimenteren, combineren diverse stijlen. En dat zie je ook in eh, zo'n festival terug. En dat is ook wel goed, want natuurlijk moet zo'n festival doorgaan... en moet ze ook de jonge generatie trekken. Ik ga verder met Mark Turner. Mark Turner is een eh, artiest die al sinds de jaren negentig optreedt. Hij heeft heel rustig zijn carrière opgebouwd. heeft met heel veel artiesten samengespeeld. Waaronder Brad Meldau, Kurt Rosenwinkel, Terence Blanchard... maar ook Joshua Redman. Zijn muziek is ehm, diep spiritueel. Hij heeft een enorm bereik op zijn saxofoon... en een geluid dat vaak doet denken aan John Coltrane. Hij heeft in 2023 eh, een live album opgenomen in de Village Vanguard... en daarvan ga ik een nummer draaien dat heet Nigeria 2. Mark Turner Quartet. We luisteren naar het Mark Turner kwartet. Ik ga het niet helemaal draaien, want dit nummer duurt veel te lang. Ik ga namelijk eh, verder met een hele andere artiest. Een, ehm, ja, een, eh, een Engelsman afkomstig eh, van oorsprong uit Nigeria. En hij ehm, ja, is naar Nigeria toe geweest om zijn Nigeriaanse roots te koppelen aan jazz, hip-hop, gospel en afrobeat invloeden. En dat is een stijl die je steeds meer gaat horen en gaat zien. Zijn naam is Niti en ehm, het album wat hij gemaakt heeft, eh, dat heet ehm, Oriki. En het nummer wat ik ga draaien heet Mata. u luistert naar Niti met het nummer Mata. We gaan eh, helaas het laatste nummer van eh, deze uitzending alweer draaien. Ik had nog veel meer klaar liggen, maar het paste gewoon niet in deze uitzending. Dus een volgende uitzending neem ik nog wat eh, artiesten... die op het Sea Jazz Festival dit jaar gaan optreden mee. En de laatste die klaar heeft liggen is Cory Wong, de gitarist. Hij heeft vorig jaar een album gemaakt samen met het Orkest. Dat heet Starship Syncopation. Het nummer wat ik ga draaien heet uh, Cododi Tidian Fields. Moet goed op de uitspraak letten. Ehm, hierop speelt hij samen met uh, het Metropoolorkest natuurlijk... maar ook met Bruce Hornsby. Cory Wong. luistert naar Cory Wong met het Metropoolorkest. Deze uitzending van CFM Jazz stond geheel in teken voor Noordzee Jazz. Mocht u daarheen gaan, veel plezier. Misschien komen we elkaar tegen. En eh, nog een fijne zondag verder.